vanwege de steun van de Kamerfractie aan een nieuwe missie naar Afghanistan. Er staat tegenover dat de partij er de afgelopen dagen ook 300 nieuwe leden bij kreeg. Afgelopen donderdag stemde de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer voor een politietrainingsmissie in de provincie Kunduz. In de achterban was veel weerstand tegen deze missie. De afgelopen avond was er een bijeenkomst van GroenLinks in Nijmegen, waarbij bijna de helft van de aanwezige leden aangaf de missie te steunen. Volgens Kamerlid Dibi is dat een goed signaal voor het landelijke congres dat zaterdag wordt gehouden. De nieuwe vicepresident van Egypte, Suleiman, is begonnen met gesprekken met de oppositie. Hij is hiervoor gevraagd door president Mubarak. Suleiman heeft beloofd dat er democratische hervormingen komen. Maar de oppositie vindt de toezegging onvoldoende en eist het aftreden van Mubarak. Het is de bedoeling dat er de komende dag een miljoen Egyptenaren de straat op gaan om te betogen. Deze demonstratie moet het hoogtepunt worden van de volksopstand tegen het regime. Het Egyptische leger heeft beloofd geen geweld te zullen gebruiken tegen mensen die vreedzaam betogen. De transfer van Heerenveenspits Bas Dost naar Ajax is definitief afgeketst. Volgens de zaakwaarnemer van Dost heeft Ajax de onderhandelingen om 11 uur afgelopen avond gestaakt. Dat was een uur voor het sluiten van de transfermarkt. Ajax wilde voor Dost 4,5 miljoen euro betalen. Heerenveen vroeg 5,25 miljoen. Eerder gisteravond verloor Dost de arbitragezaak tegen Heerenveen, waarmee hij een overgang naar Ajax wilde forceren. Ajax wilde Dost aantrekken als vervanger van Luis Suarez. Die tekende gisteren een contract bij de Engelse voetbalclub Liverpool. Suarez wordt daar de opvolger van de Spaanse spits Fernando Torres. Die vertrok voor 58 miljoen euro naar Chelsea. Het weer, het is bewolkt en vannacht vriest het licht. Overdag veel bewolking en droog, het wordt 2 tot 4 graden. In de loop van de middag en avond wat regen, met in het oosten kans op ijzel.